Jan van der Putten met het NOS-journaal. De missie op de ramp te gaan, omdat in het gebied wordt gevochten. Volgens het hoofd van de missie, Albersberg, is de veiligheidssituatie de afgelopen dagen verslechterd. Zijn mensen konden hun werk niet meer goed doen. Tweede Kamerleden reageren begripvol en hopen dat de missie snel kan worden hervat. Dat is ook de bedoeling, benadrukt het kabinet. Land- en tuinbouworganisatie LTO vraagt om crisismaatregelen uit Den Haag en Brussel om de gevolgen van de Russische boycott van landbouwproducten op te vangen. President Poetin heeft een invoerverbod van een jaar ingesteld voor producten uit landen die sancties tegen Rusland hebben afgekondigd. Nederland wordt daardoor zwaar getroffen, denkt LTO. 5 tot 10 procent van de tuinbouwproductie gaat naar Rusland. Israël wil een langere gevechtspauze in de Gazastrook. Volgens internationale persbureaus wil het land de driedaagse pauze verlengen onder de bestaande voorwaarden. Sinds het bestand gisterochtend inging waren er geen incidenten in de Gazastrook. Met hoeveel dagen Israël de pauze wil verlengen is niet duidelijk. Hamas wil alleen kwijt dat er geen overeenkomst is over een verlenging. Op Curaçao zijn lange gevangenisstraffen geëist in de zaak van de doodgeschoten politicus Helmin Wiels. Twee verdachten hoorden 20 en 5 jaar cel tegen zich eisen. Ze zouden hand- en spandiensten voor de moord hebben verricht. Wiels werd vorig jaar mei doodgeschoten op het strand. Oud-minister Jamaluddin was ook opgepakt, maar hij werd vanmiddag vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. Feyenoord is er niet in geslaagd de play-offs van de Champions League te bereiken. De Rotterdammers verloren in Turkije met 3-1 van Besiktas. De thuiswedstrijd eindigde vorige week ook al in een nederlaag.